Morgen, ik ben Dielke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Veel Afghanen kunnen onze kant niet opkomen, want ze hebben geen paspoort geldt voor een groot deel van de 2000 Afghanen die naar Nederland zouden worden geëvacueerd. Dat komt onder meer door lange wachtlijsten. En er is nog een belangrijke reden, legt verslaggever Thomas Pekschoor uit. Een deel van de mensen die we nu willen evacueren als Nederland... Eh, die hebben we pas laten weten dat ze daarvoor in aanmerking komen na de val van Kabul. Dus nadat de Taliban de macht in eh, Kabul in Afghanistan in handen hadden. Ja, toen was het helemaal moeilijk om, om nog een paspoort aan te vragen. Sommige mensen, zoals tolken, hebben wel een paspoort... maar de rest van hun gezin niet. Pas als iedereen zijn papieren op orde heeft, kunnen ze naar Nederland komen. Er is minder melding gedaan van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat zeggen onderzoekers van het CBS. In de eerste helft van dit jaar gebeurde dat 61.000 keer bij Veilig Thuis. 3500 keer minder dan in de eerste helft van vorig jaar. Waar dat door komt is niet uitgezocht. Het moederbedrijf van Facebook heeft een nieuwe naam. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Meta dus. Dat heeft de baas van Facebook, Mark Zuckerberg, bedacht... omdat hij aan de slag gaat met Metaverse. Dat is een soort virtuele wereld waar je een VR-bril voor nodig hebt. Over 57 dagen is het kerst en dat betekent normaal de ene na de andere kerstborrel. Maar dit jaar valt dat nog een beetje tegen. De regionale omroep 1 Limburg belde eens rond... en ontdekte dat veel bedrijven vanwege corona niet al te veel durven te plannen. In plaats daarvan krijgt het personeel een extra groot kerstpakket. Bouwvakpakketten, barbecuepakketten eh, eh, cocktailpakketten. Dus dat was alweer een teken dat ehm, het budget voor eh, wat weg te geven ook weer groot is dit jaar. En we zien nu met kerst zien we het precies hetzelfde terug. Bedrijven wachten eerst de coronapersconferentie van dinsdag af... en plannen hun kerstfeest op het laatste moment. Het weer, de dag begint zonnig, maar er komen steeds meer wolken Vanmiddag valt in het zuidwesten de eerste bui, daarna op meer plaatsen regen. Het is wel zacht en gaat op 17.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 Her angry words sound clear through these thin walls. Around midnight, I heard him shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, who is he?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 Air France KLM lijkt nog steeds verlies, maar veel minder dan eerst. In het derde kwartaal verdubbelde het aantal passagiers naar 17 miljoen. En het verlies was 192 miljoen euro tegen ruim anderhalf miljard een jaar eerder. In de haven van Rotterdam zijn afgelopen week twee flinke kookvangsten gedaan. 930 kilo kook in een zeecontainer met gebruikt frituurvet... en 600 kilo in een container met ananassen. En het weer. Vanochtend zon, later meer bewolking, vanavond regen... en het wordt 15 tot 18 graden. that I can do op je rug. Ik ga van greppel in je duim en laat ze lopen. Als het te haars niet is, dan ben ik wel bezopen. De pins je baan en je laat je lekker gaan. Trek het zelf aan, maar van die trekkers zet de maan. Ik vind je lekker, je bent een lekker ding. Je bent zo heet, mijn tong leg op mijn Kan zie je bent een zoete lolly. Nee, maar tel halt, die ga je likken als een borrekooi. Je dikke is die bulken uit je natte hemd. Ik geef je alles tot mijn laatste cent. En pak die wortel mijn bij, de kniel die half tilt. Dan komt die stok voorbij, dat jij je eigen niet beveelt. Met een vleg op, met tuna fish and one big This is a shark tank.